Even wil een besluit van het Europees Comité van Ministers daarover afwachten voordat hij noodopvang toeslaat. Maar dat kan nog tot het voorjaar duren. D66 en ChristenUnie willen daarom dat er een voorlopige winterregeling komt. Een van de IS-beulen in een recente onthoofdingsvideo van Islamitische Staat komt toch niet uit het Belgische Vilvoorde. Dat bevestigt de Belgische justitie tegen lokale media. Terrorisme-deskundigen dachten dat ze een Belgische jihadganger herkenden in de video die zondag door IS op internet werd gezet. In Maastricht woedt op een industriegebied een zeer groot brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar het pand waarin rubber gehandeld wordt. Het is in industriegebied Beatrixhaven. Waarschijnlijk zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, veel bewolking en droog. Vannacht is het 6 graden en waar opklaringen zijn kan vorst aan de grond ontstaan. Morgen af en toe zon bij zo'n 9 graden.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 In de gemeente Den Bosch was de opkomst om vier uur vanmiddag 22 procent. Vier jaar geleden was het om die tijd 28 procent. En ook in Krimpenenwaard en de nieuwe gemeente Nissewaard was de opkomst laag. In de Gelderse gemeente Groesbeek, Millingen en Ubergen had ze rond half zes ongeveer 45 procent gestemd. Rond 11 uur vanavond worden de eerste uitslagen verwacht. Het marinefregat Karel Doorman gaat binnenkort misschien voor de tweede keer hulpgoederen naar ebola-landen brengen. Dat gebeurt alleen als er genoeg spullen beschikbaar worden gesteld door bijvoorbeeld andere Europese landen en hulporganisaties. Het grootste Nederlandse marineschip vertrok twee weken geleden uit Den Helder en kwam gisteren aan in Sierra Leone. Met aan boord onder meer beschermende kleding, noodhospitalen, terreinwagens en generatoren. In Pakistan zijn vier mannen ter dood veroordeeld voor het stenen.